Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Veel meer mensen zijn slachtoffer geworden van nagemaakte medicijnen dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit een rotgang van het Erasmus MC op verzoek van de NOS. Onlangs werden zes sterfgevallen aan nepmedicijnen gekoppeld. Maar inmiddels gaat het om zeker 13 verdachte overlijdens en tientallen vergiftigingen. Verschillende slachtoffers gebruikten namaak oxycodon. Die werd geleverd door de webshop slaappillen.net. Twee verdachten verschijnen maandag voor de rechter. Cambodja en Thailand vechten weer met elkaar... ondanks berichten over een staakt het vuren... dat tot stand zou zijn gekomen onder president Trump. Die zei gisteren dat na overleg met beide landen... een wapenstilstand is afgesproken. Maar beide landen ontkennen dat. Cambodja zegt dat Thailand met gevechtsvliegtuigen aanvalt. Volgens Thailand maakt Cambodja zich schuldig aan het leggen van landmijnen... en aanvallen op burgerdoelen. De landen zijn het oneens over hun gedeelde grens. De Amerikaanse speciaalgezant gezant Witkoff is dit weekend in Berlijn om over Oekraïne te praten. Hij ontmoet de Europese leiders en de Oekraïense president Zelensky. Ze zullen het hebben over een plan voor een einde aan de oorlog in Oekraïne. Of Witkoff maandag in Berlijn ook aanschuift bij, aanschuift bij een top over Oekraïne is niet bekend. In het Noord-Brabantse dorp Marenkessel in de gemeente Os is vannacht een man doodgereden door een bestelbus. De politie vond hem halverwege de nacht. Kort daarna werd in de buurt een man aangehouden die vermoedelijk achter het stuur zat. Dat is een man van 23. Een Van der Valk Hotel in Assen is gisteravond ontruimd geweest vanwege brand. Rond 10 uur waren er vlammen te zien op een balkon. Volgens een fotograaf stond een gaskachel in brand. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De hotelgasten konden voor middernacht weer naar binnen. Het weer vanochtend nog kans op wat motregen. Vanuit het westen breekt de zon door, maar in het oosten blijft het bewolkt.